1 uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Het nummer Arcade van Duncan Lawrence is een dag na het winnen van het Eurovisie Songfestival dubbel platinum geworden. De zanger kreeg het nieuws vanavond te horen tijdens de extra uitzending van Pauw op NPO 1. Het programma was geheel gewijd aan de eerste Nederlandse overwinning in 44 jaar. Duncan kwam vanmiddag aan op Schiphol, maar hij werd verwelkomd door zijn fans. Op een persconferentie vertelde Duncan dat hij tijdens de puntentelling misselijk werd van de spanning. In het oosten en zuidoosten van het land heeft noodweer vanavond voor overlast gezorgd. sommige plaatsen viel veel regen en er waren zware onweersbuien. Straten kwamen blank te staan en in Deventer en Latten in Gelderland brak brand uit na blikseminslag. Tussen Zwolle en Olstrijden geen treinen door blikseminslagen. Sommige overwegen moeten worden gerepareerd. Gemert in Brabant kreeg te maken met een wolkbreuk. Het water stond op sommige plaatsen tot de bovenkant van de motorkap van auto's. Ruim acht weken na de Provinciale Statenverkiezingen... is er in één provincie een coalitieakkoord bereikt. In Groningen gaat GroenLinks als grootste partij samenwerken met vijf andere partijen. Forum voor Democratie, de grote winnaar van de verkiezingen... onderhandelt nog maar in een paar provincies mee... in Zuid-Holland, Flevoland en Limburg. De trainingsmissie van Nederlandse militairen in Irak gaat weer verder. De missie heeft een week stilgelegen vanwege een dreiging... De 50 militairen mochten hun basis in Noord-Irak niet verlaten. Daar trainen ze Koerden voor de strijd tegen islamitische staat. Wat de dreiging precies inhield is niet bekendgemaakt. Het weer, de buien lossen geleidelijk op en er ontstaat nevel of mist. De temperatuur daalt voor de graad of 10. Morgen wisselend bewolkt en vooral in het noordoosten wat regen of onweersbuien. Aan zee wordt het niet warmer dan een graad of 14.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 I'll put you out of your misery. have against me. Every time we make up, the truth is fading. Everybody's blind when the view's amazing. Damn, who are we right now? Can we have a little conversation? Figure it out with no intoxication.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 Y aunque quieran quitarme la porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Ah, siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión.